In Eindhoven en op Schiphol zijn vliegtuigen geland met evacuees uit Libië. Op Schiphol arriveerde kort voor 7 uur een chartervliegtuig met personeel van oliemaatschappijen. In Eindhoven kwam vannacht een militair vliegtuig aan met 32 Nederlanders en 50 buitenlanders. De Eindhovense burgemeester Van Gijzel stond op het vliegveld om de mensen te begroeten. Waarschijnlijk gaat er vandaag nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen en er is ook een marinefregat onderweg. De VN-veiligheidsraad heeft na een hele dag vergaderen over Libië een verklaring uitgegeven... waarin het geweld tegen Libische demonstranten wordt veroordeeld. De 15 leden willen dat de verantwoordelijken voor de aanval op burgers worden berecht. In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken Younis de kant gekozen van de betogers. Younis wordt gezien als de tweede man van het regime. De minister, die ook generaal is, heeft het leger opgeroepen Gaddafi de rug toe te keren. en noemde de eisen van de bevolking legitiem. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. Gevreesd wordt dat nog flink zal oplopen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. Wel werd een groep van 15 mensen levend teruggevonden in een half ingestort gebouw. De aardbeving in Christchurch is de ergste natuurramp in Nieuw-Zeeland in 80 jaar. Chemieconcern DSM heeft de winst vorig jaar zien stijgen tot 507 miljoen. Dat is bijna 50% meer dan in 2009. De omzet steeg met 22% tot ruim 8 miljard euro. Ook in het vierde kwartaal bleef DSM goed draaien. Alleen de resultaten van de divisie Pharma waren minder goed dan in 2009. Dat komt doordat DSM toen de vaccins voor de Mexicaanse griep maakte.